Volgens de NCTV heeft een aantal leraren banden met een terroristische groepering... die verantwoordelijk wordt gehouden voor diverse aanslagen. Ook zouden er mensen werken die een groot deel van de lessen willen besteden aan het salafisme. De islamitische school bestaat nog niet zo lang... en de gemeente Amsterdam heeft jaren geprobeerd de komst van de school tegen te houden. De gemeente neemt diverse maatregelen. Zo worden alle gemeentelijke subsidies bevroren. Het OM eist zelfstraffen van 23 en 24 jaar tegen twee mannen uit Amstelveen en Amsterdam. Ze worden verdacht van een liquidatie in gein in 2017. Op een geparkeerde auto werden toen 12 kogels afgevuurd. De inzittende overleefde het niet. De daders sloegen daarna in een auto op de vlucht... en pas in Amsterdam konden de twee inzittenden worden aangehouden. Volgens het OM was het een dollemansrit... en daarom worden de mannen ook vervolgd... voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda vindt het een goede eerste stap dat de Hemwegkolencentrale in Amsterdam volgend jaar al dicht gaat. Bronnen zeggen dat het kabinet daar morgen in de ministerraad een besluit over neemt. Urgenda-directeur Minnesma hoopt wel op meer. Ze wijst erop dat het kabinet volgend jaar een CO2-reductie van 25% ten opzichte van 1990 moet realiseren. Dat is een gevolg van een rechterlijke uitspraak. Met alleen de sluiting van de Hemwegcentrale wordt die 25% niet gehaald. Het weer, eerst nog een bui. Vanavond vanuit het noordwesten meer regen. Verder vrij veel wind. Morgen soms wat zon, maar ook nog een bui. En de westelijke wind is dan matig tot krachtig, 9 graden.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 Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10 40 minuten verdraging. Verder is, staat er een flinke file ook op de N230 van Utrecht naar Maarsen tussen Overvecht en de aansluiting met de A2. Daar moet je ook rekening houden met 20 minuten tijdverlies.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 I'm from Stavanger, bitch. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Letters on the sky Burning in your eyes You look at me Babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold couldn't fall but I if it's true that Let's go, come on.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 I don't care, I don't care if they call me crazy. gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special It's it top, my selector. Ta ta ta ta ta ta ta ta.